Stubenitski met het NOS-journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart lijkt lager te worden dan ooit. Slechts 42 van de kiezers gaat zeker stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder 1300 mensen. Doorgaans ligt de opkomst tussen de 44 en 50 procent. Volgens veel mensen heeft stemmen geen nut. De ondervraagden zeggen dat de politiek toch niet luistert. Anderen geven aan dat ze te weinig van de plaatselijke politieke partijen afweten. Als belangrijke thema's voor de verkiezingen noemen ondervraagden de zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Het staakt het vuren dat gisteravond werd afgesproken tussen de strijdende partijen in Oekraïne lijkt te houden. Op het centrale plein stonden ook vannacht nog barricades in brand, maar grote ongeregeldheden waren er niet. President Janukovic en de belangrijkste oppositieleiders hebben afgesproken dat de aanvallen over en weer worden gestaakt. Vandaag heeft Janukovic een ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Duitsland en Frankrijk. Die willen praten over het geweld. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Via WhatsApp kunnen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uitwisselen. Facebook betaalt 4 miljard dollar contant en de rest in eigen aandelen. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt en is ook in Nederland erg populair. Ook vandaag zijn er nog problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot de avond en mogelijk nog langer. Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de spoorverbindingen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. De problemen met de wissels leiden ook gisteravond tot vertragingen. Het weer. Eerst schijnt in het oosten nog even de zon... waarna het in de loop van de dag overal bewolkt wordt. Van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het flink waaien.